Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Het leger in Myanmar heeft een staatsgreep gepleegd. Regeringsleider Aung San Suu Kyi is gearresteerd. De militaire opperbevelhebber neemt voor een periode van een jaar de macht over... zeiden koeplegers in een tv-uitzending. Behalve de 75-jarige winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede... zijn ook andere kabinetsleden en prominente partijleden opgepakt. Het leger zegt dat er verkiezingsfraude is gepleegd. In de hoofdstad liggen internet- en telefoonlijnen plat. Er vlogen vorig jaar 71% minder mensen van en naar Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het er door de coronacrisis ruim 23 miljoen... tegenover 81 miljoen het jaar daarvoor. Het aantal vluchten daalde minder sterk. De passagiersvliegtuigen waren dus leger. De populairste bestemmingen bleven hetzelfde. Het waren het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië. Buiten de EU gingen mensen vooral naar Turkije, Zwitserland en Noorwegen. Volgende week woensdag komt er een einde aan de avondklok... als de besmettingscijfers blijven dalen, zeggen bronnen rond het kabinet. Gisteren zei minister Slop van Onderwijs ook dat basisscholen en kinderopvang... volgende week maandag weer open mogen. Om dat veilig te doen komt er een sneltest voor leraren. Ook moet de hele klas in quarantaine als een leerling positief is getest. Middelbare scholen blijven voorlopig dicht. In het noorden en midden van het land is er vannacht en morgen vroeg kans op gladheid... door ijzel, ijsregen of sneeuw. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel... Flevoland, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Morgen is er weer kans op sneeuw in het noorden. Het weer, de temperatuur daalt naar een paar graden onder nul.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 klein en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bleven the whole expectation a total disaster. Yet van Zandvoort, op 106.9 FM mij niet helpt.